Straks wordt bekend welke straf het OM eist tegen de man die eind vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Maarsen. De verdachte was onder invloed van drugs toen hij met zeer hoge snelheid op de auto van een gezin inreed. Deskundigen zeggen dat de man door het gebruik van drugs psychotisch was en dat hij op de fatale dag volledig ontoerekeningsvatbaar was. Nabestaanden vertelden in de rechtszaal dat hun leven door het ongeluk is verwoest en dat ze als slachtoffers levenslang hebben. Ze nemen geen genoegen met de spijtbetuiging van de verdachte en verklaarden ook geen straf zal ons te hoog zijn. 80 bedrijven uit Silicon Valley hebben het kabinet een brief geschreven waarin ze vragen om de belastingen niet aan te passen. De bedrijven, waaronder Tesla, Google en Netflix, waarschuwen voor nadelige gevolgen als aantrekkelijke belastingregels worden geschrapt. Het zal schadelijk zijn voor het investeringsklimaat en de werkgelegenheid in Nederland, zo waarschuwen ze. Minister Koenders heeft in Ankara gezegd dat het begrijpelijk is dat Turkije maatregelen heeft genomen tegen de koeplegers, maar dat de beginselen van de rechtsstaat en de democratie gerespecteerd moeten worden. Koenders is vandaag op bezoek bij zijn Turkse collega Çavuşoğlu. Hij zei ook dat Turkije zich niet moet bemoeien met wat er in Nederland gebeurt.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 finger. What a mess we made. você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.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 você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?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 living dangerously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 question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 Higher powers taking hold This passive sensation ready.